snake, snake. Foo Fighters en Rope. En dan zal ik jullie eens een, eh, een, eh, geheimpje verklappen. Als een, eh, als een DJ het ook niet meer weet, dan gaat hij in de teletext en pakt hij de afdeling opmerkelijk. En dan gaat hij gewoon een bericht voorlezen. ga ik nu ook doen. <laughs> Vrouw ontwaakt met accent uit de operatie. Een 56-jarige Amerikaanse is wakker geworden uit een narcose met een Schots-Iers accent. Ze dacht eerst dat het aan een zwelling aan mond lag, maar na een paar weken was de tongval er nog steeds. Artsen zeggen dat ze een zeldzame spraakstoornis, spraakstoornis heeft, zo, speaking of spraakstoornis, die ook kan opduiken na een beroerte. Ik denk dat Giel van Bokko daar aan kan. Tot die tijd is hier eh, Roller Girl en Dear Jessie. ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. <laughs> Sorry man. Sorry man, <laughs> ik kan niet. Ik kan niet. Ah, yeah. Hey, Big, dus die was je de gek. Let's go! Zie als ik trok kon in de tijd, dan had ik niet zo bescheid. Dan ging ik gewoon naar school, dan kwam ik op mijn de tijd. Deed ik beter mijn best, werkte ik wel mee. In plaats van geschorst te worden na elke week, dan zette ik even door. Gaf ik de money op, had ik toen niets bereikt. Dan was mijn moeder nu trots, maakte mijn eerste trek. Zou ik doen net alsof we ging ik naar mijn eerste jiggy en liet ik gevoelens los. Als ik druk kon in de tijd, zat ik vaker in de klas. Als ik dit zo bekijk, kwam het later wel verpast. Als ik druk kon in de tijd, zou ik praten met mijn man, zo zou ik over zorgen dat mijn vader er voor me was Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zoveel stress Waren dingen voorkomen, waren dingen in weg Yeah, en alles wat ik over heb spijt Want als ik terug kon in de tijd, ja dan was alles nu flex Als ik denk aan al die dagen Dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine Tijdmachine, maar die heb ik niet Dus zal ik mij gedragen En zal ik blijven sparen Sparen voor machine Als ik in de tijd, dan was je nu hier bij mij En was ik niet meer alleen, dan had ik je aan mijn zij Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei En dingen die ik doe, moet zetten ik dan omzij Dan waren we naar de stad, waren we naar de film Maar zou ik je elke dag bellen, vragen om te chillen Zou ik je vaker vragen, vragen wat je zou willen Dan was ik niet vaak weg, nee dan zaten we vaker binnen Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd Dan had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd Had ik je in mijn armen, had ik je om mijn schoot had ik de tweede kans, dan had ik het niet verkloot als ik terug kon in de tijd Dat ik dingen niet gezegd Ruzies die we hadden ging ik liever uit de weg Yes, en alles waar ik over heb is pijn Want als ik terug kon in de tijd was je nu niet meer mijn ex Als ik denk aan al die dagen Dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik, had ik zet ik vanaf mijn elfde op Of nog schoon, maar zal het best wel niet werken Als ik terug kon in de tijd Was ik zeker de ergste, was ik die jongen waar iedereen zich aan zou gaan ergeren Als ik terug kon in de tijd Zou ik me niet beperken, zou ik me laten gaan En zouden jullie wel merken dat ik niet zou veranderen hoe het allemaal ging Had ik het aan machine, China, dan zat ik een nieuwe lin. Homie, dan was ik weg, homie, dan zou ik gaan Dan deed ik die gedaan, me ik was niet normaal. Al vanaf het begin heb ik alleen mijn zwijmen wat iedereen van me vindt. Als ik terug kon in de tijd, dat het allemaal geen zin, want als ik terug kon in de tijd, was ik hetzelfde kind. Yeah. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine, maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen, en zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine Als ik terugkomt in de tijd Als ik terugkomt in de tijd dit moment is het zo druk dat wij u niet te woord kunnen staan. Oh ja? Onze excuses hiervoor. Heel lullig. Wij verzoeken u het later nog eens te proberen. Doe dat, oké. Van maandag tot met vrijdag zijn... Dit is Kensington en Let Go. and together. Don't we lose our minds? We're wasting time again. You will never get it, I will never get it. Go. We will never give up. Oké, keer, hè? Spannende shit, joh. Was eh, Kensington en Let Go. Tamelijk irritant, dit wel. Op dit moment is het zo druk dat we u niet te woord kunnen staan. Nee, ik merk het. Onze excuses hiervoor. Joe. Dit is de en Outer Space. iemand naar je luisteren. Je, Die hoort nu doorverbonden. Pak we gewoon even een, uh, een classic. Dus... Tudum, tudum. We wachten op verbinding. Met Chris goedenavond, u spreekt met um, Giel van Bokhoven. Um, ja? Goeiedag, ik zit met een, een klein probleempje. Ja? Um, gisteravond ben ik, naar, naar, de, naar het café geweest. En uh, ik heb daar nogal wat gedronken. Ja. ja, wat heb ik allemaal gedronken? Ik moet even nadenken hoor. Ik heb sowieso een hoop bier op. En ik heb ook geloof ik whisky gedronken. Um, een paar shotjes tequila heb ik, heb ik er binnen gekregen. En ehm, ook heb ik nog... Een paar shotjes? Eh, tequila. Ehm, je weet wel, het Mexicaanse drankje. Je, doet um, een, een, citroentje en, zout. En, nou goed, u, kent het misschien wel. maar goed, eh, ik heb ook een beetje berenburg gedronken. Dat was een soort, een soort kruidendrankje is dat. Ja, dat ken ik. Ja, oh ja, het, schijnt vries te zijn. Um, ehm, dat nou, is mijn probleem. Ik, ik, um, u, snapt, als, als, als, als, je veel drinkt, dan... Ehm, dan nee, ik, ik, ben, ik ben bewusteloos gevallen. ja, uh, ik kan me voorstellen als je zoveel door elkaar... Ja, het is niet, niet het slimste idee geweest. maar goed, toen, eh, toen werd ik wakker, pas, pas net eigenlijk, een, een uurtje geleden. En, en, in principe, nou ja, ik had een beetje hoofdpijn, maar verder was er niks aan de hand. Maar was je wel thuis? Ik was wel thuis gekomen op de een of andere manier. Maar ik lag, ik lag ehm, in de badkamer. <laughs> Dat is niet... En hoe oud ben je? Ik ben, eh, ik ben 26. Ehm, maar goed... Ehm, ik dacht ah, dat dat Oké, dit is natuurlijk wel een lijn voor eh, kinderen. Oh, is dat, is het zo? Oh. zou u misschien maar toch... u mag het wel even doorvertellen. Ja, oh fijn. Dat, is heel fijn. Ik, ik, ik, ik, wist niet zo goed wie ik moest bellen. En ik ben gaan googlen op hulplijnen. En ik mm. dacht, ik dacht dat u misschien wel mij kon helpen. Ehm, ja, maar nu bent u, u hebt gewoon coma gesopen, zo noemen ze dat. Heet dat zo? Uh, nou, ja. Nou ja, oké. En eh, ik werd wakker en ik, ik eh, met ontzettende hoofdpijn. Ja. Wat niet zo gek is natuurlijk, want dat is gewoon een kater. En ik, ik dacht, oké, het is prima. En, maar totdat begon ik tegen iemand te praten en toen had ik opeens een ander accent. Gisteren praatte ik nog Brabants. Ja. En nu praat ik soms soort van Fries een eh, van? Ik heb, ik heb het idee dat ik een beetje Fries klink, of, of, of Gronings, of Noord. Ik, ik weet het niet zo goed. En wat denk je zelf dan dat het kan zijn? Ik, ik weet het niet. Ik, ik, misschien ben ik met mijn hoofd ergens tegenaan gevallen en dan is het, is het opeens ergens een knopje omgesprongen of zo, maar... Ja, een raar verhaal. Dat dacht ik ook, ja. ik, ja. Dus <laughs> ik ben een beetje in paniek, als u begrijpt. Ik bedoel, want ik vind het voor mij te klinken. Ja. Maar wat, ja, u hebt niks met occultisme te maken. Pardon, wat bedoelt u? U hebt niks met occultisme te maken. Wat is dat, als ik vragen mag? Ja, u, u belt natuurlijk wel met een christelijke telefoonlijn. Ja, ja dat, weet ik. Dat, dat, daar heb ik bewust op gezocht. Maar u dacht dat, eh, u denkt dat, dat ik, dat ik ehm, door de duivel ben ingegaan. Dat bedoelt u toch niet? Nou, ja, ik zit aan iets heel anders te denken. Maar oh. het is maar een rare idee van mij. Wat, wat denkt u dan dat het is? Helemaal niet zo te zijn, maar ik dacht misschien heb jij occulte dingen gedaan. Um, dat is meer eh, met geesten werken. Oh, zo, een glaasje draaien en zo bedoelt u? Ja. Nou ja, ik weet, het, weet u wat het is? Ik ben hele stukken van de avond kwijt gisteravond, dus... Ja. Ehm, ja, maar je, bent, eh, je hebt dat nooit gedaan in je leven, dat soort dingen. Ja, ik heb wel eens een biertje gedronken, maar zoveel als nu, dat is me nog nooit nee, geloof ik. maar je hebt nooit geen geesten opgeroepen. Niet dat ik weet, nee. Nee, nee. Je hebt, nee, <laughs> ja, het gek, gekste. Ik zit, als zit aan iets heel raars te denken, maar ik, dat, dat sluit ik bij u uit, omdat u zegt, ik heb nooit geen occulte dingen gedaan, met geesten opgeroepen, want geestenwereld bestaat. Ja? Dat zijn de gevallen engelen en dan mag je volgens de Bijbel je niet meer inlaten. Oké. Okay. ga je glaasje draaien of ga je geesten oproepen, dan kunnen ze op een gegeven moment ehm, je gaan beïnvloeden. En op een gegeven moment kan het zelfs zo erg worden dat ze in je gaan zitten. Dat ze ook je stem kunnen overnemen. Oh ja. En dan maar dat is het bij jou niet hoor. Nee, oh. Maar... Dat, nee, want dan heb je echt dan zit je ergens, dan eh, ben je ook met het occultisme bezig geweest, maar dat heb, heb je niet gedaan nadat ik van je overneem. Ik weet het niet zeker natuurlijk, hè, want het kan misschien zijn dat ik ergens in die verloren uurtjes iets geks gedaan heb, maar het lijkt me heel sterk. Ja, waren er vrienden bij je? Ehm, ja, er waren wel vrienden bij me, maar ik, ik krijg er geen één te pakken vandaag, dus ik denk dat er wel meer mensen in komen liggen. Ik heb ze al proberen te bellen, maar Hadden jullie een feestje? Ik was in het café, ja. We hadden gewoon een... een, we gingen uit, ja. En, en eh, die vrienden, je weet nog wie dat waren? Ja, ik kan, ik kan ze wel noemen. Het, waren Nino en Tom. Waren. Ja, ja. En die heb je nog niet te pakken kunnen krijgen? Ik krijg ze allebei niet, niet te pakken. Ik heb al gekeken op Twitter en, op, Facebook, maar niemand reageert. Ja, dan zou je tot morgen moeten wachten. Ja, ik denk het, maar... Je kan het ziekenhuis natuurlijk nog bellen en je hele verhaal vertellen. En zeggen of, of je nog nagekeken moet worden, Misschien op de eerste hulp. Ja, maar ja, oké. En wat voor dokter moet ik dan hebben? Een, een, een hersendokter of een, een, Nee, dan moet je gewoon de eerste hulp bellen. In het weekend is altijd de eerste hulp. Oh ja. En je kan zeggen dat je, dat je uh, zoveel gedronken hebt dat je bewusteloos bent geweest. Dat je nu weer bij bent. Dat je heel erg hoofdpijn hebt dat je een dag buiten bewustzijn bent geweest bijna. Dat je nu heel erg hoofdpijn hebt. Ja. Dat je volgens jou nu met een andere stem spreekt. Dat kan je erbij zeggen. nou, ik, maar is dat niet gek dan? Denk je niet dat... Het een raar verhaal, maar je kan het toch eens vermelden. Ja, denk je niet dat, dat de dokters me raar gaan aankijken? Eh, heb je een huisartsenpraktijk, die kan je dan bellen. Mm -hmm. Huis, jouw huisarts die heeft een uh, voicemail opstaan met, het, eh, met de weekenddienst. Ja, ja. Oké, nou en daar kun je naartoe gaan. Of je kan naar de eerste hulp op het ziekenhuis gaan. Oké, dan ga ik dat proberen. En, en mocht het nou echt een, een, toch een geest zijn of, of ik weet niet wat, wat, wat doe ik dan? Ja, dan, dan moet je eigenlijk zelf een ingang hebben gegeven ja, ja. Of, dat je voorouders, eh, zeg maar, met toveren bezig hielden, met geesten oproepen, dan zou het ook nog kunnen dat het in het geslacht wordt doorgegeven. Maar dat is volgens mij bij jou niet zo. Oh, nou, ik... ik is volgens mij niet zo, dus maar... Mocht je dat, dan moet je maar terugbellen of je moet maar eh, bellen naar het Evangelisch Werkverband. Ik ga, ik ga kijken wat, wat ik kan doen, want ik word een beetje gek van deze stem. Zeg je? Ik word een beetje gek van mijn eigen stem. Ja. <laughs> het is heel vreemd. Ik, ik, ga, ik ga kijken of ik iemand anders kan vinden. Ik horen niks aan je stem hoor. Nou ja, maar ik praat normaal gesproken nooit zo. Ik heb normaal gesproken een, een zachtere G en ik weet het niet. Ja. Ik kom uit Brabant. Ja, ik, ik, ik weet natuurlijk niet hoe jij eerst sprak, maar ik... Nou, niet zo in ieder geval. Ik aan. Nee, oké. Goed, ik ga de dokter bellen en ik hoop dat hij me kan helpen. Ja, oké. Oké, okay, mag ik u hartelijk bedanken voor uw hulp? Ja, doei. Een fijne avond. so hard Living with the things you do to me Oh My things are getting so strange i like to tell you everything I see Oh, I see a man at the back As a matter of fact, his eyes are as red as the sun And the girl in the corner let no one ignore her She thinks she's the passionate oh, yeah! the music. something. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over. When you feel there's nothing left in you. Uh-huh. the man at the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye. Oh, yeah, it was electric. Six. Staring to the Sun. Voor de uh, The Sweet. Lauren Blitz. En daarvoor dus eh, Giel van Wokhoven die eh, zoveel gezopen had dat hij eh, in coma raakte. En wakker werd met een ander accent. Wat een nonsens. En mensen pakken het nog aan ook. En die denken dat ze een serieus antwoord hebben. Ongelooflijk. Na elf meer fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat. Nu eerst Blur en Song 2. Voor een minuutje dan. Hè. Dat, Zoveel meer heb ik ook niet te bieden. u een hele kutte kuur. Dat is, eh, dat is wel weer mooi. jumbo jet. It wasn't easy. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Moerdijk Tekst is nu ook in heel de Westhoek digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 954. 7 dagen per week, 24 uur per dag, lokaal nieuws, sport, uit in Moerdijk en de belangrijke informatie voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Stem af op de kabelkrant van Moerdijk via Ziggo kanaal 954. Overal op elke radio in de hele Noordwesthoek.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 Ja hoor, dit is de, de, jeugd van tegenwoordig. En we gaan alleen maar lekkere muziek draaien, want het is een magische zomer. Dat zeg ik. Play, Hiddy. Oh, oh, oh. Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. nieuwe single van Mook. De, een van de ambassadeurs van uh, het uh, Bevrijdingsdagfestival. Of wel uh, Bevrijdingsdagfestivals. Van afgelopen donderdag. Ik was zelf in Wageningen, stonden zij niet. Ik heb wel uh, Whalen gezien. En ik heb Ilse de Lange gezien. En ik heb Want Want gezien. Ga ik zo weer nog draaien, want daar heb ik gewoon weer een goede reden voor om Want Want te draaien. niet dat ik goede reden nodig heb, want ik draai ze alsnog om havenklap. Maar goed, ehm, oh ja, ik heb Ska 3 gezien, dat was ook leuk. Goed. Eh, maar nu draai ik iets anders. Dit is Jamaica en I Think I Like You Too. Rijsrijk on the radio. Scouting for Girls. En ik zit hier gewoon lekker in mijn theeslippers. Korte broekje. T-shirtje aan. Volle bak airco aan trouwens. Het is hier koud, maar goed. Een beetje hitjes te draaien. Zo gaat het. is Alexis, Jordan en Happiness. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. I gotta be out of my mind.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 Op dit eh, vraag is al, Koert, Koert, ontzettende ster-dj die je er bent. Wat, wat, wat draai je nu in godsnaam? Nou, dit is dus de Parlotones en Live Design. En dat komt je misschien bekend voor van de montagefilmpjes van de, de Champions League eh, wedstrijden van de afgelopen paar weken. En op een of andere manier heeft die gast van... Ehm, van de NOS heeft altijd hele goede smaak. Een heel goed, eh, goede neus voor opkomende bandjes en leuke nummertjes. En het is weer zo eentje van. Dit is de Parlotones dus. Parlotones live zijn. Nou ja, eh, anders moet je gewoon vaker Keizerrijk eh, eh, luisteren, want ik ga hem zeker vaker draaien. En dit is zoals beloofd, want want... Zometeen Cumu! in elk koor Ik kan het nu nog faken, maar ze krijgt het ooit wat door Mijn meisje houdt van hockey en een hond Ik zei haar eerst hoe leuk ik dat het vond ik zei ook, je bent mooi en heel die zooi. Van aardig lief tot grappig, maar kom op, dat is er nooit We gaan eraan en niemand die het ziet Ik tel verknappen. Mijn meisje kan vertellen, maar niet leuk. Ze gaan me door tot alles in me jeukt. Alleen maar over school, hoe hou ik het uit vol? Ik knik en ik zeg ja, maar het boeit me geen hol. zaten thuis bij haar Ik pakte de gitaar en zong heel vaak Ik hou van jou, al was er niks van waar We gaan eraan en niemand die het ziet Ik tel tot tien, maar helpen zal het niet Even wachten, rekken tot we knappen als ik ben.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 Goed, eh, half elf geweest, dus het is tijd voor... Koorts En eh, nou ja, van de vier luisteraars weten er altijd drie waar het over gaat. En voor die ene ga ik nog één keer uitleggen. Op eh, YouTube dus, nou, heb je heel veel mensen die uploaden een videoclip. En heel veel mensen die denken, nou, dat is best leuk. En ook heel veel mensen denken, hey, ik ben getalenteerd, ik ga een clip uploaden en, ehm, en ik doe net alsof ik getalenteerd ben. En het is gewoon crap. Het is gewoon echt, echt weet je wel, mogolen die denken dat ze talent hebben. En eh, hopen dat ze ontdekt worden. Nou, dan eh, heb ik dan toch het eer. Eh, geef ik ze de eer, zo moet ik het zeggen. Ik geef ze de eer om toch uh, uitgezonden te worden op de radio. onder het kopje Koets Cumu. En Cumu staat voor kutmuziek. En deze week hebben we weer een, een echte, echte mogol gevonden. Het is gewoon Jeroen, want op een van de reden moet die artiest altijd gewoon Rutger of gewoon Jeroen heten. Maar eh, nou ja, Jeroen is alles behalve gewoon. Al, Jeroen is gewoon een ronde mogol. Hij heeft een nummer geschreven over het feit... of hoe je ehm, geluk kan vinden. En eh, als je het clipje ziet, dan eh, vind je geluk dus blijkbaar voor een uh, schat met stofzuigerzakken. Dat is, moet dus te laten zorgen. Straks gooi ik hem op Twitter, op de clip. Ehm, maar het nummer aan zich zonder videobeelden is al erg genoeg. Dus nou, dat ga ik nu voor je draaien. Dat, dat, komt eigenlijk meer Heel simpel, heel kut. Dit is gewoon Jeroen met geluk. Koorts Kuhn. De een die heeft het, de andere zoekt het. Talent. Een derde die wel zonde kan. Men overdrijft het, en het gebeurt wel dat je geluk zo vinden kan. koorts. maar dan lacht het gelukje toe. Ja. Dan komen alle mooie dingen naar je toe. Nou. Geluk, geluk. Geef je de kracht waarvan je stralen gaat. Geluk, geluk geeft het gevoel waardoor je sterk bestaat. Geluk, geluk, dat wil toch nu graag bij je zijn. Goed, soms is het zomaar om je heen, dan worden sprookjes waar. Ah, sprookjes zou zijn als je van je bek zou houden, je gewoon je hoed. Koorts, je hebt u nodig en kan het wensen, je merkt meteen of jij het hebt. Nou, jij niet, met je gezicht. Je denkt ook meestal, het komt van verre. Je hebt het ook wel eens gehad. Wat? Maar laat je alles even in de steek. Wat laat ik in de steek? Want het geluk maakt alles mooi wat zonder leek. Geluk, geluk, geef je de kracht waarvan je stralen gaat. De krachten van je stralen gaat. Of een Opgenomen filosoof je gewoon, Jeroen. Sterk bestaat. Geluk, dat wil toch nu gaat bij je zijn. Koets, Q. is het zomaar om je heen. Dan worden sprookjes waar. Sprookjes. Soms is het zomaar. Dat nummer heeft maar één voordeel. is nu al afgelopen. Nou, bedankt gewoon Jeroen. Wat ben je toch een ontzettende magol. Nou, ik vind je best wel stoer eh, voor een blanke. Straks op Lowlands, nu al op eh, Keizerrijk. Ja, Spring. say I'm pretty fly for white guy. Texas. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he. Kick his leg. 22, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the, he's the dopest crap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby.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 L-M-F-A-O. E en Lauren Bennett. En de Party Rock Anthem. En volgens mij ben ik de enige, die, enige DJ ter wereld die dit nummer draait. Maar ik vind hem zo lekker. En bovendien eh, is mijn grote vriendje John Mayer erbij. Dus Kanye West en Bittersweet Poetry. never hurt this bad, never did this before. That's what the Virgin says. We've been generally warned. That's what the surgeon says. God talk to me now. This is an emergency. And she claims she only with me for the currency. You cut me deep, bitch. Cut me like surgery. And I was too proud to admit that it was hurting, man. I never do that to you, at least purposely. We breaking up again. We making up again. But we don't love no more. I guess we fucking then. Have you ever felt you ever want to kill her? And you mix them emotions with with your killer. And you mix that with a little bad advice on one of them bad nights. you have a bad fight, and you talking about a family, her aunt and shit. And she say, Motherfucker, your mama's a bitch, you know. Domestic drama and shit. All the attitude, I never hit a girl, but I shake the shit out of you. But I'ma be the bigger man, big pimpin' like Jigga Man. Oh, I guess I figure it's. That's sweet. what I want so much. Should never hurt this bad. Never did this before. That's what the virgin says. We've been generally warned. That's what the surgeon says. God talk to me now. This is an emergency. And my nigga said I shouldn't let it worry me. I need to focus on the girls we getting currently. But I've been thinking and it got me back to sinking in. This relationship, it even got me back to drinking at this Hennessy. Uh, it's gonna be the death of me. And I always thought that you having my child was our destiny. But I can't even vibe with you sexually. Cause every time that I try, you will question me. Saying you fucking them girls, disrespecting me. You don't see how your lies is affecting me. You don't see how life was supposed to be. And I never let a nigga get that close to me. And you ain't cracked up to what you were supposed to be. You always gone, you always be with them hoes to be. And it's the first time she ever spilled her soul to me. I fucked up and I know it, G. You be. I guess it's bittersweet poetry. I don't want you, but I need you. I love you and hate you at the very same to never hurt this bad. Never did this before. That's what the virgin says. We've been generally warned. That's what the surgeon says. God talk to me now. This is an emergency. See what I want so much. Should never hurt this bad. Never did this before. That's what the virgin says. We've been generally warned. That's what the surgeon says. God talk to me now. This is an emergency. Bittersweet. You're gonna be for me. I don't want you, but I need you. I love you and hate you at the very same time. Joe, en door. Animal. Ja. Yeah. Ik pers nog snel even de nieuwe krage smaak uit. Ja hoor. Nieuwe single heet Call of to Heaven. kraken smaak. Call it to heaven. En daarmee komen we weer het einde van Keizerrijk van deze week. Ja, oh, wat jammer weer. Het is, eh, het is niet anders. Gelukkig uh, heb nog één dik hitje voor je. Goed, ik, eh, tot 11 uur laat ik je achter met Benny Benassi. En dan zie ik je de volgende keer weer. Of ik hoor je, nou ja trouwens, je hoort mij, want ik hoor jou niet. Want zo werkt draaien, dat gaat maar één kant op. Anyway, <laughs> tot de volgende knoop. Dag. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Keizerrijk. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Push, push, push, push. Push me, and then just touch me, till I can get my Satisfaction. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Keizerrijk. Push me and then just touch me till I can get my Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Keizerrijk. Pussy, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Keizerrijk. Keizerrijk. Moerdijk FM.